Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Joe Biden heeft op zijn eerste werkdag flink doorgepakt. Gisteren werd hij geïnaugureerd als nieuwe president van Amerika. Dat begon natuurlijk met het inzweren zelf, bol toespraken en optredens van een hoop artiesten. Maar daarna heeft Biden niet zitten niksen. Hij ondertekende gauw allerlei nieuwe maatregelen, vertelt correspondent Lucas Waagmeester. Hij zei Amerika is kapot en we moeten Amerika gaan maken. En hij wil dus echt aan de slag. Hij zei we moeten nu eh, onmiddellijk eh, moeten we gaan pleisters plakken. Dus 17 executive orders, decreten waarmee hij het congres omzeilt. Biden zette zijn handtekening onder een mondkapjesplicht. Ook gaat hij ervoor zorgen dat Amerika weer terugkomt in de Wereldgezondheidsorganisatie en het Klimaatakkoord van Parijs. Er zijn weer iets minder werklozen. Volgens het CBS ging ook vorige maand de werkloosheid iets naar beneden, ondanks de lockdown. Dat komt door alle steunpakketten, waardoor bedrijven minder snel failliet gaan... En doordat veel mensen aan het werk kunnen als pakketbezorger of magazijnmedewerker. Omdat er nu zoveel online wordt besteld. Bij een verpleeghuis in Ede gaat het wat beter na de corona-uitbraak van vorige maand. Steeds meer bewoners zijn weer beter en mogen naar buiten, meldt Omroep Gelderland. Bij het verpleeghuis ging het vorige maand zo hard qua besmettingen dat het leger moest komen helpen. Ajax is door naar de kwartfinales van de beker. De Amsterdammers wonnen in Alkmaar met 1-0 van AZ... dankzij een goal van Labiat. Promes, en daar moet de goal toch zijn? Nee, en nu wel. Ajax heeft er drie kansen voor nodig. Maar dan is het eh, uiteindelijk scheepsrecht. En is het Labiat die hem hoog in het dak van het doel schiet. En eh, Ajax dus op 1-0 zet. Ook Feyenoord zit bij de laatste acht door Heracles met 3-2 te verslaan. Heerenveen won met 2-1 bij SCM. Het weer, de regen trekt weg naar het oosten. Het gaat ook steeds minder hard waaien. Vanmiddag langs de kust nog wel een paar buien. Het wordt een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 shadows protecting his fellows From sun up to the moon on his back Sent the villains to Hades A hit with the ladies A stallion in the sack You can't get your laugh back When right follows left, Jack The more you see, the less you know When others would leak it His service, is secret place God, when it's your time to go seen a country safe and sound with villains six feet underground and no one knows cause no one's found any trace of a man for all seasons loves them and leaves them alone so alone and you and I wouldn't have a clue who's doing what, why, when and who up a creek with no canoe watch out for the man for all seasons loves them and leaves them alone from the House of Lords, saving Norfolk brides, commoners and landed gentry. His word is bond, whether brunette or blind. Baby, it's so elementary For the man never near Stop your life with one stare See the film, you'll know how it goes But this ain't no fiction Just check the diction Quit pro quo A pro's pro Hey, fellas Don't be jealous When they made him, they broke the mold So charismatic, Adele, but prematurely shooting his load. Ah! Queen of country, safe and sound, with Bella to six feet underground, and no one knows, cause no one's found any trace of a man for all seasons. Walks him and leaves him alone, so alone. And you and I wouldn't have a clue who's doing what, why, when, and who. A Creek with no canoe Watch out for the man for all seasons Loves them and leaves them alone So alone, but see if it leaves them alone, so alone. And you and I wouldn't have a clue doing what, why, when, and who.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 I like Latinas, ones who look like Selena, shake a bunda like Anita, morenas that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas, in East LA I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana. Eh.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 omdat veel bedrijven nog geen personeel hoeven te ontslaan vanwege de coronasteun. Zware windstoten hebben in sommige delen van het land tot overlast geleid. In onder meer Brabant en Utrecht waaiden bomen om. En ook op het spoor zijn er problemen. In de Tweede Kamer begint iets na 10 uur vanochtend het coronadebat. Het belangrijkste punt is of de Kamer instemt met de avondklok. Het weer, het waait stevig met af en toe een bui. Later vandaag wisselend bewolkt met vanmiddag aan de kust nog een paar buien.